Vlak na het opstijgen stortte het vliegtuigje neer. Vijf toeristen, een piloot en een co-piloot zaten erin. Niemand van hen overleefde het. Behalve de Nederlanders zouden ook twee mensen uit Chili en twee uit Peru zijn omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws nog niet bevestigen. In Moerdijk hebben bewoners sinds vanmiddag last van stank. Mensen belden hulpdiensten met hoofdpijn en klachten van misselijkheid. De oorzaak zou een lekkende put in de haven zijn. Die wordt vanavond nog dichtgemaakt. In Rotterdam is een kraakpand ontruimd. Daarbij zijn 13 mensen opgepakt. Het ging om een kantoorpand aan de Woonboulevard. De kraken zouden er twee of drie dagen hebben gezeten. De ontruiming ging gemoedelijk, zegt regio Omroep Rijnmond. En niet gek opkijken als je binnenkort tijdens een boswandeling een nestkastje ziet hangen met het logo van COC erop. Er zitten gratis condooms en glijmiddel in. Het lijken gewone vogelhuisjes, maar ze hebben als doel SOA-besmettingen en tienerzwangerschappen te voorkomen. De huisjes komen te hangen bij homo-ontmoetingsplekken en andere plekken waar mensen buiten seks hebben. Vooralsnog alleen in Gorkum, zegt het COC. Nou, deze, hier zit nog voorlopig eh, als eh, showmodel in ieder geval condooms in. En er komt nog een eh, vogelhuisje in de buurt hangen met glijmiddel. Waarom is dat nodig? Waarom, waarom is de keuze daarop gevallen? Op condoom glijmiddel? Ja. Ja, omdat wij het belangrijk vinden dat als mensen het doen, dat ze het in ieder geval veilig doen. En eh, eh, ja, glijmiddel is iets beter dan speeksel, waardoor de condoom in ieder geval niet snel scheurt. Als het experiment een succes blijkt, is het plan om de vogelhuisjes door heel Nederland te hangen.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 This I got no groupie. Uh, treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up.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 Santo Domingo of Ibiza. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk word het zo benauwd Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? pak mijn visa Voor jou doe ik alles, ja echt alles, maar happy Wij kunnen iets herinneren, baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf. Dus baby, zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij van laat Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één hey, vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw het zo benauwd. Dus één vrouw, wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in ademnood. En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet maar kijk in die mokro-flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik ben. Santo Domingo ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat is er niets aan de hand. Maar heb je twijfel of laat het je koud? stop dropping, it won't stop drop to an all flop. Hot cheese, queen of hearts, the fantasy. She got soul in the beauty of her melody. Yeah. van Zandvoort, op 106.9 ZFM.